7 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen hebben de afgelopen week corona mee teruggenomen van vakantie. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 424 besmette Nederlanders terugkwamen uit het buitenland. Dat is iets minder dan vorige week, toen waren het er 455. De meeste besmette reizigers deze week kwamen uit Spanje, Portugal of Duitsland. Minister De Jonge riep vakantiegangers al op om zich bij terugkeer te laten testen. En waarom doen we dat? Omdat we weten dat het je laten testen na vakantie... Ja, helpt om dat virus in de smiezen te krijgen... en helpt om nieuwe varianten van dat virus in de smiezen te krijgen. Vorig jaar leidden die vakantiebesmettingen tot een nieuwe coronagolf. Twee mannen uit Zoetermeer moeten zes jaar de gevangenis in... omdat ze zich aansloten bij IS... en ze een jihadistische aanslag in Nederland wilden plegen. De mannen werden twee jaar geleden opgepakt... na een tip van inlichtingendienst AIVD. Oranje zit zonder bondscoach. Frank de Boer heeft besloten om per direct op te stappen... nadat het Nederlands elftal afgelopen weekend uit het EK werd geknikkerd... zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ook hij ziet dat de druk te groot is geworden... en eh, dat, eh, dat er straks op 1 september alweer een hele belangrijke wedstrijd op het programma staat... in de WK-kwalificatie Noorwegen-Nederland. En ook hij ziet niet hoe, dat, eh, hoe hij dan weer op een goede manier voor deze groep zou kunnen staan. En alle kinderen van 12 tot 17 jaar die dat willen, zouden een coronaprik moeten krijgen. Dat is het advies van de Gezondheidsraad. Mijn collega's van NOS Stories hielden een enquête onder 3800 jongeren... en het grootste deel daarvan ziet een prik wel zitten. Al wacht Megan van 16 het nog even af. Op dit moment vind ik het nog niet nodig. Ik heb corona een paar maanden geleden heb ik het gehad. Toen ben ik er niet echt heel erg ziek van geweest... Um, als ik het vaccin nu zou nemen, zou ik het puur doen voor andere mensen om mij heen. Alleen ik weet niet of dat echt per se de reden is waarom ik een vaccin zou moeten nemen. Omdat ik ook vind dat je ook aan jezelf moet denken in dit soort gevallen. De Gezondheidsraad heeft nu een advies gegeven en minister De Jonge moet er uiteindelijk een besluit over nemen. Meestal neemt hij de adviezen van de Gezondheidsraad over. Het weer nog 22 tot 24 graden met in Limburg flinke buien. Vannacht overal steeds meer regen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt 17 tot 18 graden.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 En het is een geluid dat herinnert aan de hoogtijdagen van Whalen die wordt geëerd. Zeker in de uptempo tracks speelt de band de pannen van het dak... en hoeft Shannon McNally alleen maar geweldig te zingen. Dit is het favoriete album van de maand. symbolisch omdat het een nieuw hoofdstuk is voor Smithfield. Elk nummer zorgt ervoor dat Nashville voor hen als een nieuwe stad voelt. Omdat ze elk jaar meer verliefd worden op de stad en hun liefde voor muziek. Burning Wings. One one minute, just like that we're back in it. Like we don't know the ending, it's gonna hurt like it. to jump the gun Got too close to the sun Couldn't help myself. jumped the gun, got too close to the sun Welts, Welch, vooral bekend als een van de eerste ervaren rockabilly-pianisten en lid van Bill Haley's Comets, heeft in de loop der jaren in zijn eentje talloze soloalbums uitgebracht. Elvira is terug te vinden op zijn nieuwste. De cover van deze week. Cory Grinder en de Playboy Scouts nemen honky-tonk muziek heel serieus. Grinder begon de band in 2016, toen meerdere hillbilly groepen waarin hij viool speelde wegvielen. Samen met enkele andere ontheemde muzikanten deze bands werd de Cory Grinder Band gevormd. Ze hebben het naar hun zin, getuigen Drinking Lots of Wine. teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Hij stierf in maart 2005 aan een zeldzame vorm van kanker. Tijdens zijn veel te korte 56-jarige leven was Chris Ledoux inderdaad een zeldzaam type. Geliefd in de rodeowereld omvatte de muziek van Ledoux de geest van de sport en van het Amerikaanse Westen, zoals maar weinigen dat konden. jonge Chris maakte gedicht na gedicht weerspiegelde dus zijn liefde voor rodeo en voor een jong meisje, Peggy, die zijn vrouw zou worden en hem vijf kinderen zou baren. In What You Gonna Do with the Cowboy treffen we Guard Brooks aan zijn zijde. got your eye on this old cowboy. And I can tell you never had one for your own. Oh, you never been around one. Now you're thinking that you found one. Well, it might be kind of fun to take him home. You giggle every time that I say yes, ma'am. And I get this feeling if I held you tight, you'd be seeing his and hers, buckles, boots, and spurs. But that feeling you'll get over overnight. Cause what you gonna do with a cowboy when that old rooster crows at dawn? lying there instead of getting out of bed and putting on his boots and getting gone. What you gonna do when he says, honey, I got a half a mind to stay? What you gonna do with a cowboy when he don't saddle up and ride away? it takes a special kind of woman to put up with the life of cowboy leads. Cause his boots are always muddy, and his beer drinking buddies, they'll camp out on your couch and never leave. Don't even start to think you're gonna change him. You'd be better off to try to rope the wind. <laughs> what he is is what you got, and he can't be what he's not. And honey, you can't hide him from your friends. So what you gonna do with a cowboy When that old rooster crows at dawn When he's lying there instead of getting out of bed Putting on his boots and getting gone What you gonna do when he says, honey And I got a half a mind to stay What you gonna do with a cowboy When he don't saddle up and ride away Dear, what you gonna do with a cowboy when he don't saddle up and ride away? Met Cadillac Ranch en Blue Benet Blues geven Chris Ledoux de aandacht die hij verdient. tied with a leather fist. Watch out when he starts to twist. What the daddies used to tell them boys how to ride them bulls. I got a jingle in my jeans, sore places in between, and I'm leaving old Salt Lake uh, with a push and a pull. Ten four, buddy, come on back. A horse trainer on a Cadillac. Yeah, we're talking to the cowboy in the coupe de ville. Chugga-lugging up one side, sliding down the other. Well, I'm a lover of the other side of the hill. Turn up that radio. Don't wanna think about a rodeo. Don't wanna think about a roundup up in old Cheyenne. Well, it's a crazy circuit, oh, but still you work it. Turn down that sound, boys. Let's get up and check the scan. Ten four, buddy, come on back. A horse trailer on a Cadillac. Yeah, we're talking to the cowboy in the coupe de ville. Chugger lugging up one side, sliding down the other. Well, I'm a lover of the other side of the hill. hanging on the mirror. Still wet from ear to ear. Well, I guess it's true then, what the wise men say. When you ride your last one, well, make sure he's the best one. Jump while he's moving, tip your hat, boys, and walk away. Ten four, buddy, come on back. A horse trailer on a Cadillac. Yeah, we're talking to the cowboy in the Coupe de Ville. Chugging, lugging up one side, sliding down the other. Well, I'm a lover of the other side of the hill. Ten four, buddy, come on back. A horse trailer on a Cadillac. Yeah, we're talking to the cowboy in the Cooperville. Chugging, lugging up one side, sliding down the other. Well, I'm a lover of the other side of place in my memory where I keep the pictures of the time and place I left far behind. And I know the years probably colored the way it really was back then. But still, I like to take the memories out and look at them from time to time. There's a full moon tonight on the prairie. And a memory just rode into view. buckskin and an old spaniel dog in the hills where the bluebonnets grew. Well, I was deep in the heart of Texas, just a kid about 13 at the time, running wild through the mesquite, cedars and cactus it's been years, but you're still on my mind. No matter where I may wander, there's a memory that I'll never lose. The lone star shines bright in my heart tonight. I've got summer's evenings Laying out under the stars Back then I never dreamed we'd ever be leaving But I guess things just don't stay as they are Well, the years and the miles came between us but tonight as I'm dreaming of you Once again I'm a kid In the sweet arms of Texas I've got the blue bonnet blue No matter where I may wander There's a memory that I star shines bright in my heart tonight. I've got the blue bonnet blues. Lone star shines bright in my heart tonight. I've got the verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Het uitgebreide spaghetti western deuntje Fire on the Ridge vormt weer een mooi nieuw deel in de catalogus van Jenny Don't en The Spurs. En biedt verder bewijs dat een groot deel van de betere country niet meer uit Nashville komt. Queen of the Desert staat op het juist genoemde album. Martha Fields ken ik als Texas Martha, die met haar band, The House of Twang, heerlijke albums maakte. Martha zat de afgelopen tijd in lockdown in het zuiden van Frankrijk. En daar nam ze zelf met een geweldige band een subliem nieuw album op. Dat alles van de beste Amerikanen bij elkaar brengt. Country, blues, hillbilly, swing, boogie, folk, bluegrass en rock'n'roll. High Shelf Mama is terug te vinden op dat album. Crossroads. Hot stuff. chill, mama. I don't need much. Yeah, my high shell, mama. Needing your high shell touch. Well, I'm a low drum, mama. Baby, let's keep it cool. Yeah, I'm a low drama, mama. But I ain't no fool. Yeah, I'm a low drama, mama de spotlight. De Canadese zangeres en awardwinnares Megan Patrick brengt haar derde studioalbum uit. Patrick schreef mee aan alle tien nummers op Heart on My Glass. Een album dat haar verleidelijke mix van zuidelijke rock en klassieke country omarmt. Met als voorbeelden Never Giving Up on You en de titelsong. crossroadsmusic.nl Op zijn nieuwe album gaat singer-songwriter James Cook van het einde van de wereld naar de plek waar hij altijd al wilde zijn. Dat slaat uiteraard op de titel The Other Side of Hell, waarop ook Texas from a Barstool terug te vinden is. Well, it's hard to see Texas from this barstool. I need a break out from this town Feel something new I'd love to swim out with those creatures And those South Texas beaches But I hear the derricks there just kill them dropped a line and cattle and felt its breeze. With a Spanish moon was hoping they would look my way. Throw my soul out to the thrones in between these cover songs that I I'll never make more time. I start to question my direction and what I want from this life.